honderdduizenden vaten nafta in vlammen opgegaan. Nafta is een olieproduct dat wordt gebruikt als grondstof voor plastic... De brand ontstond door een blikseminslag. Er vielen geen gewonden. De brand in een van de tanks is inmiddels onder controle. De tanks maken deel uit van een olieterminal van het Venezolaanse staatsoliebedrijf. De terminal ligt naast een natuurgebied. De omvang van de milieuschade is nog niet duidelijk. In de Amerikaanse staat Colorado zoekt de brandweer naar acht mensen die niet zijn gevlucht voor een grote natuurbrand. Volgens de autoriteiten hebben ze ondanks waarschuwingen hun huizen niet verlaten. Tot nu toe zijn er 130 huizen door de brand verwoest. Duizenden Amerikanen zijn geëvacueerd. Het vuur in Colorado verspreidt zich snel door de harde wind. De noodtoestand is uitgeroepen en brandweerlieden uit andere staten helpen met het bestrijden van de brand. Inmiddels is 2500 hectare natuur verwoest. De brand ontstond toen een auto tegen een propaantank botste. Bij de viering van het suikerfeest gaat de politie in Amsterdam en Rotterdam extra surveilleren, vooral bij bioscopen. De afgelopen jaren veroorzaakten islamitische jongeren daar overlast. Volgens de politie in Amsterdam zijn de meeste jongeren die overlast veroorzaken tussen de 12 en 16 jaar oud. Daarom geldt voor de bioscopen tijdelijk een minimumleeftijd van 16 jaar. Moslims vieren morgen met het suikerfeest het einde van de ramadan. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van de US Open bereikt. De Serviër won in drie sets van de Fransman Monfils. Hij moet het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Roger Federer en Robin Söderling. Het weer, buien en zo'n 12 graden.